Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister De Jager zegt dat hij niet zal instemmen met de voorgestelde verhoging van de Europese begroting. Voorzitter Barroso van de commissie vindt een verhoging van 7% nodig omdat de uitgaven zo hard stijgen. Maar De Jager vindt bijna 7% veel te veel. Ook veel van zijn collega's uit andere landen hebben kritiek omdat lidstaten van Brussel juist flink moeten snoeien in hun begroting om het tekort onder de 3% te houden jager praat al de hele dag achter de schermen met allerlei fracties uit de Kamer over de bezuinigingen die nodig zijn om aan de regels te voldoen. Eind deze maand moet Nederland Brussel laten weten welke maatregelen worden genomen. De republikein Newt Gingrich stapt volgende week uit de race om de republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat hebben bronnen gezegd tegen Amerikaanse media. Het besluit van Gingrich volgt op een vergadering met zijn belangrijkste adviseurs na de vijf verloren voorverkiezingen van afgelopen nacht. De andere kandidaat, Mitt Romney, heeft zoveel gedelegeerden verzameld dat hij door Gingrich bijna niet meer is in te halen. Romney's belangrijkste tegenstander, Rick Santorum, gaf twee weken geleden al op. Een Duitse jager heeft bekend dat hij in een bos bij Keulen een wolf heeft doodgeschoten. In februari werd daar voor het eerst in ruim 120 jaar een wolf gezien. Zaterdag werd het dier doodgevonden door wandelaars jager meldde zich gisteren bij de politie. Hij zei dat hij het dier op wat dier had geschoten omdat hij dacht dat het een wilde hond was. Omdat het dier wegrende dacht de jager dat hij had misgeschoten. Toen hij berichten in de media las over de dood van de wolf besefte hij dat hij hem had doodgeschoten. De man kan maximaal vijf jaar cel krijgen. Het weer vanavond buien en een kleine kans op onweer. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog en zonnige periode, later weer buien. Maximum temperatuur 17 graden. Dit was... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E de files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij de afrit Bunschoten 6 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voorknopend Benelux 5 na een ongeluk, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 11. Verderop richting Arnhem bij Driebergen 8. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Roderijs 8.